We gaan het gezellig maken tot in ieder geval 12 uur. Alfred Blokhuizen. Ja, met muziek van onder andere Stevie Wonder. Don't You Worry About A Thing. En straks een reportage van Jeroen van Gent. Komt eraan, hier bij GoFam. out. But now, don't a minute, Cindy, mama, uh, you understand that? No. Well, uh, like, I don't understand how you can, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um, fluent Spanish. Uh, todo está bien chévere. Listen to that? Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, mama? Yeah. yeah I got my shaking room, I'm Everybody's got a thing, but some don't know. Is reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side. Mind Eye hier in de show bij GoFam op deze zondagmorgen. Female Intuition en Stevie Wonder. Don't you worry about a thing. Maak je geen zorgen. Komt allemaal goed, zeggen ze dan. Hè? Maar ja, misschien niet helemaal met het klimaat. Daar maken heel veel mensen zich eh, zorgen om. En eh, ik denk persoonlijk terecht. En, ehm, maar ja, hoe gaat zo'n... Eh, nieuwe wereld in Nederland eruit zien met klimaatverandering.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 Blijf in Nederland, het tropisch zwemparadijs. Van een helder tot katzand, op van een strand. Nederland warmt op, iedereen een bruidenkop. Kijk wat vliegt daar door mijn klamboe, een malaria muskiet. Tussen kralen van bamboe in de jungle van Hoogvliet. Ik weet zelf niet of het waar is, naar de toedracht wordt gegist. Hij wordt in Goes en missionaris, nu al maandenlang vermist. Voor een zonnige vakantie hoeft u niet meer ver op reis. Blijf in Nederland, een tropisch zwemparadijs. Van het helder tot katzand, paradies op van een strand. Nederland wordt op, iedereen een bruine kool. Oh! terwijl wij hier aan de ja, chocolade-eitjes zijn. Nou, het zijn best wel groot eigenlijk. Ehm, en fantastische koffie hoorde jij eh, Michel Polnareff met Le Poupée que Fanon. En de Amazing Stroopwafels met Tropisch Nederland, want dat staat ons te wachten. Als we niets doen aan de klimaatverandering, althans dat vinden de lieden ehm, van de Magic Stroopwafels uit Vlaardingen komen die gasten geloof ik. Mm, ja, mooie muziek hier. Straks een reportage van Jeroen Vergent. Zij ik al, hè? hij is de straat weer opgegaan met zijn eh, blauwe microfoon. En hij vroeg aan eh, u op straat, welk liedje roept bij u speciale herinneringen op? Hmm, de antwoorden hoor je over ongeveer een minuut of tien. aller, aller, aller, allergrootste hits voor eh, Michael Jackson. Dat weten we allemaal. Thriller uit 1983. En voor Manhattan Transfer met May. Oh, lekker Zuid-Amerikaanse muziek op je radio. Zomaar even als eh, tussendoortje. Zo, op de zondagmorgen van eh, Go FM op deze eerste paasdag. Heb jij een lang weekend of zit jij gewoon in de ploeg? Dat zou zomaar kunnen. En heb jij daar helemaal geen lol van van die paasdagen? Nou, ik hoop niet dat daar om gelachen wordt bij jou thuis. Hm? Hey, tijd voor de... Eh, eh, ja, de reportage van Jeroen van Gent. Ehm, muziek is het eh, ja, fundament van deze show hier zo bij GoFM de zondagmorgen. Het houdt de show overeind. Maar welk specifiek liedje houdt jou nu op de been? Zou ook zo wel kunnen. Ik heb ook van die liedjes waarvan ik denk... Hmm, welke muziek zing jij altijd mee als je in de auto zit... en zo jezelf alleen waant en lekker mee brult? Welk liedje roept bij u speciale herinneringen op? Nou ja, Jeroen Vergent die ging de straat op, zoals altijd, en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Welk liedje roept bij u speciale herinneringen op? Eloise. Ah, van, weet heet het weer? Eh, ja, ik ben Ryan... ook Ryan... Uh, Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hij heet wel iets met eh. Ryan. Maar Eloise, dat nummer, ja. dat roept bij mij herinneringen op. Toen ging ik, dat was voor mij, toen was ik nog heel jong. Ja. misschien 17, 18, 18 jaar. En ging ik naar Londen toe. En eh, uit de speakers daar, wanneer ik daar liep, en de pubs en dergelijke, kwam dat liedje naar buiten. En altijd dat nummer roept bij mijn herinnering om, want ik was samen met mijn moeder. Ja. daar. En ja, dat vond ik gewoon een ontzettend eh, gezellig nummer. En, en, en eh, als ik dat, dan, komen die gevoelens weer naar boven. Vaak is het dingen die terugvoeren naar je jeugd. Dan, was het nummer toen net uit? Was hij nieuw? Ik denk dat het vrij nieuw was. Ja, ik weet dat ook maar niet meer precies. We praten over zo lang geleden. Ja. Ik denk iets van ehm, Experience, dat is een liedje. Dat was eh, vorig jaar mijn meest geluisterde nummer op Spotify. Oké, van wie is het? Ik weet niet, ik zal het even opzoeken. Ik weet ook even niet meer. <laughs> het is geen heel bekend nummer, maar het is vooral meer gewoon muziek. Er wordt niet in gezongen. Een nieuw nummer echt, hè? Nou, niet per se nieuw. Hij is van um, Ludovico Einaudi hier. Oh, ja, het is gewoon een eh, muziekstuk, wordt niet ingezongen, maar het is heel mooi. Het is, is mijn favoriete nummer. Dus dat pak je steeds terug? Ja, die luister ik vaak. Komt het nog voorbij op de radio? Nee, ik denk nee. <laughs> Hij komt niet eh, langs. Uh, welk liedje roept er bij u speciale herinneringen op? <laughs> Ha, heel toevallig had ik dat zelf gevraagd aan, aan een groep mensen zelf. Dus, en bij mij is dat ja, Club Tropicana van Wham. Oh ja. <laughs> en, waar, en waar zit het hem in? Ik bedoel, eh, eh, opgedanst? Eh, dat ook. zoals het heet, een guilty pleasure. Ja, oh en ja, het geeft toch het zomerse gevoel. Af en toe in de winter is dat prima. Oh ja, maar, ook in, de... maar ook in de zomer. <laughs> Maar in de winter draaien, dan krijg je daar gelijk dat gevoel. Absoluut, <laughs> zeker. ja, ja, ja, ja. ja. Dat is een liedje hoor en ik denk van, ah, ja. gaan mee zingen, weet ik veel. <laughs> Nee, dat is dan een, ja, dat zou je misschien wel vaker horen, maar dat is um, Domino Blueberry Hill. Ah, en dat is gewoon dat ik dan aan mijn vader denk, die er niet meer is. Maar wel, eh, wat was gewoon ons nummer van vroeger, zijn nummer is op zijn begrafenis gespeeld. Dus dat is gewoon een hele, ja, een herinnering. Maar waarom werd het gespeeld? Ik bedoel, speelde hij het zelf of zong nee, die dat zelf mee? Nee, nee, was daar helemaal gewoon een groot fan van. En dat werd gewoon eh, sowieso die hele bluesmuziek. Dus dat was, eh, daar ben ik mee opgegroeid en dat is nooit meer weggegaan. Blijft dat dan leuk? Want het is op de begrafenis gedraaid. Als je het terug hoort, denkt u dan positief? Ja. Oh, toch wel? Ja, ja, ja, in het begin niet, maar later wel. Dan denk je gewoon aan de mooie herinneringen. Ja. Wat is jouw ja, eh, eh, een nummer waar je speciale herinneringen aan hebt? Ja, op zich het eh, High on Life van Martin Garrix. Oh ja. Dat zich, uh, gewoon een heel mooi nummer. Ja, het is niet echt een specifieke herinnering of zo. Ik vind het gewoon een mooi nummer. Ik luister hem best vaak. En ja, komt hij nog wel eens voorbij? Ha. Ja, heel, heel soms. Ik heb paar weken geleden nog een keer gehoord, maar... En dan zing je nou mee? <laughs> nou, <laughs> ik ben niet... Nee. Nee? Nee, ik ben, geen fantastische zinger. Dus. <laughs> ik vind alles van de Bee Gees bijvoorbeeld leuk, maar dat ligt aan de leeftijd. Ja. Nee, maar dan vindt u het nog, nog leuk. Vroeger leuk en nu nog. Zeker leuk, ja, natuurlijk. noem, nog eens een voorbeeld van de Bee Gees. De Bee Gees. Is dat, disco Staying Alive, Staying hè? Alive. Ja, dan zie je die mooie man hè, lopen zo. Met dat lange haar, ja. ja dat is op de Nee, nee, eh. Barry Gibb. Barry Gibb, oké. ja. De Bee Ja, de Bee En Nee, maar John Travolta in die film bedoel ik. Oh, in die film. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja, ja, ja, die had geen lange haar Nee, maar ik vind uh, Barry Gibb toch wel... Eh, ja, heeft het wel, had het wel. Ah, ja, die leeft niet meer. Nee, precies. Nou ja, en, eh, is er bij u een liedje wat speciaal daarin? nee, ik hou... niet echt, bij zij? Nee, niet echt. Ik vind alle muziek leuk uit de jaren 60. U zegt Barbara Streisand? Ja, Memories, hè? <laughs> Ook uh, even kijken, nou die leeft nog uit wel. Cats, uit Prachtige stem. Oh ja. Ja, ja. ja dat was een goeie. One Way Ja. ja, nou ga je het oh, vragen. ja, ja. met je uit de jeugd, dus met je het ontdekken ook wel van, eh, ja, van, van eh, wat popmuziek. Eigenlijk niet opgegroeid daarmee, maar dat is Simon Garfunkel. Ja, dat kwam de LP uit Constant Central Park, een dubbelnaar. En ja, bij mij speelt altijd eh, Bridge over Troubled Water eh, ah. eh, een, rol. <laughs> en dat, dat is al, heel lang dat u dat dan mooi nummer vindt? Ja, ja klopt. Ja, ja. Toen wij uh, jong waren, zeg maar, toen uh, was er eigenlijk een beetje een revival van eh, Simon Garfunkel. Oh ja. zijn we hier in, in de Kuip ook naar een, een concert geweest. Is voor 85 of zo, 1985? 81. 81? 81, ja. Naar aanleiding van het concert in Central Park. Geweldig, ja. En dat is nou, samen met nog twee andere vrienden of zo. Hè, al snel, het is mijn moeder geloof ik, had kaars gekocht en zo. Hè, want internet was er nog niet en zo. Nee, nee, nee, en daar zijn we dan een plaat opzetten in de Kuip daarbij zijn. Ja, ja, ja, precies. Konden ze een beetje zien? Konden ze een beetje zien? Nee, wij zaten helemaal in de bovenste, ring, zeg oh. maar. Nee, dus het was echt, eh, je had eigenlijk een verrekijker Ja. Het is meer de sfeer, zeg maar. Eh, ja. het was voor het eerst dat in, in dat jaar de concerten in de Kuip werden gegeven. Je begin juni had je drie concerten van de Rolling, Stones. Ja, dat weet ik nog. En mijn vader die eh, was voor zijn werk daarbij betrokken van, als installateur. En die had dus doorloopkaarten. Die vond de Stones maar een stel rotherrie. <laughs> maar toen ging die wel een Simon Garfunkel met mijn moeder en samen ook nog met mijn broers en weet ik veel wat, een andere. Die Die doorloopkaart werden zo'n beetje door het hek doorgegeven. En wij hadden daar dure kaarten. We zaten bovenin en zij stonden beneden op het veld. Zij stonden het dus- beter oh. <laughs> Maar welk liedje roept speciale herinneringen op? A Sky Full of Stars van Coldplay. Oh, Ja, ja, ja, ja. En dan krijg ik natuurlijk de vraag waarom. Ja, waarom? Ja. <laughs> Mijn vorige man ehm, eh, is overleden door zelfdoding. En die heeft dit liedje aan mij nagelaten, om het maar zo te zeggen. Hij oh. wilde heel graag dat dit nummer gespeeld werd tijdens zijn eh, uitvaart. Dus voor mij heeft dat heel veel eh, betekenis. Maar dan, dan moet u steeds aan die uitvaart denken. Of denkt u dan aan nou, uw man? Nee, juist niet. Ik zie hem dan eigenlijk meer lachend voor me. Het is ook een beetje best wel een feestnummer.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 find you, I'd be so kind, you'd want to stay. Als je zo de roddels eh, hoort rond eh, Britney Spears... denk je dat ze alleen geboren was om haar vader eh, gelukkig te maken met een hoop poen en zo. Het, ja, hoop gedoe over geweest, hè? Ja, Born to Make You Happy. Natuurlijk hier in de show. En Barry Ryan, Eloise. Natuurlijk omdat een van de ondervraagden er straks zei van... ja, dat is mijn favoriete nummer. <laughs> Ja. En het is natuurlijk een prachtig nummer, eerlijk is eerlijk. Een eh, mooi orkest. En dat deden ze nog in 1968. Nu gaat het natuurlijk allemaal met de samples. Ook uh, eh, alleraardigst hoor, maar een echt orkest. Ja, dat is het toch wel. Je hoort het hier bij GoFM op eh, deze tweede... Nee, de eerste paasdag. ik ga wel een beetje snel vooruit zeg. Moeten we niet doen natuurlijk, dat gaat veel te snel. Dus al, uh, leven gaat al snel genoeg voorbij, toch? Hey, mooie muziek hier bij Go van de Mavericks. Here comes my baby. Kom je er net bij? En zit je aan het paasbrunch, welkom. Ja, of misschien ben je al klaar met de paasbrunch. Ben je aan het opruimen, zou zomaar kunnen. Ik hoop dat het gesmaakt heeft. Nou, wat we ook hopen is dat de muziek smaakt hier bij GoFam. baby. Hello? Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again. Hello? I remember standing there so pale. listen, I'm okay. Just make sure you do whatever they tell you, and whatever you do, don't go to the police. een eh, heel dramatisch eh, lied op eh, deze paasdag. Ja, past eigenlijk wel een beetje bij paas natuurlijk. Ja, een hostage. Een gegijzelde die om het leven komt. De eerste grote nou, hit voor Donna Summer in Nederland. Verder hoorde je de Mavericks en Here Comes My Baby. Zo'n beetje aan het einde van de show. Wat gaat de tijd snel. Ja, ongelooflijk snel. We hebben nog twee nummers voor je, dus... Uh... Funerals Tomorrow. We horen nog even wat laatste woorden van Donald Summer over de begrafenis die morgen is. Althans, dat zei ze in 1974. We gaan even aan de weg werken met eh, Captain Sensible. Weet je nog? Dat nummer met dat, die enorme graaf... Nee, die stampmachine. En die bouwvakker. Geweldig. Een ongelooflijk mooie videoclip. Moet je maar eens gaan bekijken op YouTube. Luister mee naar What, zo'n beetje aan het einde van de show. Hier bij GoFam. but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said a shut up. It went bang, I said a wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the part of a man drove me berserk. He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? I've been to the west, but the girls I like most are the ones I'm dressed. Well, hello, Adam, where you been? I said, stand aside, cause I'm feeling mean. Had a gun full of you and I'm feeling bad, but you're an ugly old pirate and ain't I glad? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? geweldig nummer waarvan ik altijd denk van... Goh, waarom horen we hem zo weinig op de radio? Nou, dat komt omdat we hem eh, weinig kiezen. En daarom zat hij vandaag in de show op eh, Eerste Paasdag bij GoFan. Ik dank je weer voor je gezelschap. De show is over. Tot zo, uh, topsluit. <laughs> Ik ga van stotteren. Topsluit, Mathilde Something en Beautiful People gaan we een beetje rustig aan doen. Maar ik wens je natuurlijk aan het einde van de show, zoals gebruikelijk, een hele mooie dag. Blijf bij GoFM, blijf bij ons, want we hebben gewoon de lekkerste muziek voor je. En de beste informatie. En ik ben er volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Ik ben er om een uur of tien. En uh, gaan weer plaatjes draaien tot twaalf uur. Geniet van een mooie dag vandaag. Tot volgende week. Beautiful people same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say. Beautiful people, we share the same back. me, I would run and take off.